Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Spanje is ruim 99% van de stemmen geteld. En daarmee lijkt duidelijk dat Partido Popular de grootste is geworden. De partij had 89 zetels, maar krijgt er nu 136. De partij PSOE van de zittende progressieve premier Sanchez staat op 122 zetels. De rechtsradicale partij Vox raakt bijna de helft van zijn parlementszetels kwijt. En daarmee is de kans op een rechtse coalitie in Spanje zeer klein. Bij de Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa... zijn gisternacht meer dan 40 gebouwen beschadigd. 25 daarvan zijn monumenten, zeggen de autoriteiten. Ook de Transfiguratiekathedraal is zwaar beschadigd. Het centrum van Odessa staat op de werelderfgoedlijst. Bij de aanval viel één dode en raakte ruim 20 mensen gewond. Volgens de Oekraïense luchtmacht vuurde Rusland bij de aanval zeker 19 raketten af. En daarvan zouden er 9 zijn onderschept. Op het politiebureau in Apeldoorn is gistermiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet meer om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. Zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek. En de honderden brandweerlieden die op het Griekse eiland Rodos de zware natuurbranden bestrijden... hebben last van de harde wind. Naar verwachting zal het blussen daardoor ook de komende dagen nog duren. Bijna 20.000 mensen zijn sinds gisteren uit hun huis of vakantieaccommodatie geëvacueerd. Ze zijn naar scholen en sporthallen gebracht. Ook wachten veel evacuees op het vliegveld tot ze naar huis kunnen. Reisorganisaties hebben veel van hun vluchten naar Rodos geannuleerd. Het weer afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In het zuidoosten wat buien met later mogelijk onweer. De minima vannacht liggen tussen de 14 en 17 graden. Komende dag nog steeds wisselvallig zomerweer met buien en een stevige zuidwestenwind.